Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse regering vindt het schandalig dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... een asielzoekersvlucht naar Rwanda heeft tegengehouden. Volgens het Hof zou er bij het omstreden plan een reëel risico bestaan... op onomkeerbaar leed bij de asielzoekers. De Britse minister van Binnenlandse Zaken noemt de werkwijze van het Hof ondoorzichtig. De regering is van plan om door te gaan met het plannen van andere asielzoekersvluchten. In Spanje is een Nederlander veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf... wegens grooming van een 13-jarig Spaans meisje. De 28-jarige man dwong haar om seksvideo's te maken. Via Instagram deed hij zich voor als een minderjarige. Hij chanteerde het meisje vervolgens met beeldmateriaal dat hij van haar kreeg. Haar moeder ontdekte het misbruik in 2020. De man werd vorig jaar in Nederland opgepakt en uitgeleverd aan Spanje. Gemeenten gaan dit weekend tijdelijk extra plekken regelen voor asielzoekers... om te voorkomen dat ze in Ter Apel buiten of in tenten moeten slapen. Volgens staatssecretaris Van der Burg zijn er nu 300 plekken toegezegd. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt gezien als nationale crisis. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een oplossing voor de komende maanden. Nederland stuurt op korte termijn een waterexpert naar Suriname... om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood het best bestreden kan worden. Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts. Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval. Mensen moesten hun huis verlaten, scholen zijn dicht, oogsten zijn verloren gegaan... en de infrastructuur is beschadigd. Het weer, nu een graad of 17, maar in de loop van de dag loopt de temperatuur snel op.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 por ti, tú por mí. por ti, tú por mí. por ti, tú sonaría, sona. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata son sonaría por ti. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata son sonaría. gonna have myself some fun, fun, fun, fun, fun.